12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft zijn macht misbruikt toen hij Oekraïne onder druk zette... om een onderzoek te beginnen tegen de zoon van zijn rivaal Joe Biden. Dat is de conclusie van het rapport van de commissie van het Huis van Afgevaardigden... na wekenlange hoorzittingen in het impeachmentonderzoek. Ook heeft de president het onderzoek gedwarsboomd, staat in het rapport... Er gaat nu een andere commissie aan het werk die de definitieve aanklacht tegen Trump moet formuleren. Daarna gaat de zaak naar de Senaat, waar de Republikeinen de meerderheid hebben. Zij bepalen dan of Trump wordt afgezet. VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff blijft toch wachtgeld ontvangen... maar hij zal de bedragen vanaf nu terugstorten. Tussentijds stopzetten kan wettelijk niet. Als hij dat zou doen, moet hij alles wat hij al ontvangen heeft terugbetalen... en dat wil hij niet. Dijkhoff vindt eigenlijk dat hij gewoon recht heeft op de toelage van 37.000 euro per jaar. Omdat hij als staatssecretaris en minister meer verdiende dan nu. Maar vanwege de ophef die daarover is ontstaan wil hij er voortaan van afzien. De man die zondagavond in de buurt van het ziekenhuis in Doetinchem werd beschoten... is meerdere keren in zijn bovenlichaam geraakt. Hij is buiten levensgevaar, meldt de politie. Het 22-jarige slachtoffer komt uit Gouda. Hij werd zondag aan het begin van de avond in Doetinchem beschoten in zijn auto. Bij een brand in een steenfabriek in de Soedanese hoofdstad Khartoum... zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Meer dan 130 mensen raakten gewond. Het aantal doden loopt waarschijnlijk nog verder op... omdat er veel gewonden ernstig verbrand zijn. De brand in een buitenwijk van Khartoum ontstond toen een tankauto bij het lossen ontplofte. De explosie was zo heftig dat de truck tientallen meters verderop terecht kwam. Het weer. Vannacht kans op mist, bij minima tussen 0 en 3 graden.